Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Na jaren debatteren heeft het Europees Parlement gisteravond ingestemd met strengere migratieregels. Asielverzoeken kunnen makkelijker worden afgewezen en de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie worden verscherpt. Migranten uit zogenoemde veilige landen komen de EU moeilijker binnen. Landen die geen vluchtelingen willen opnemen moeten betalen voor opvang door andere landen. Het migratiepact moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de regeringen van de EU-landen. In het noordwesten van Gaza komt volgens Israël een extra grensovergang voor het transport van noodhulp naar het gebied. Via dat punt zal vooral humanitaire hulp uit Jordanië worden geleverd en ook noodgoederen die aankomen over zee. Het is nog onduidelijk wanneer de overgang wordt geopend. Israël staat internationaal onder grote druk om meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Er is een zware humanitaire crisis en vele honderdduizenden Palestijnen lijden ernstige honger. Hulporganisaties melden dat tientallen kinderen zijn omgekomen van de honger. Fraude met cadeaubonnen voor mantelzorgers heeft de gemeente Den Haag mogelijk 1,6 miljoen euro gekost. Sinds 2015 kan de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers een cadeaubon geven als blijk van waardering. Vorig jaar kwam er op internet een vereenvoudigd formulier om die bonnen aan te vragen. Daarvan werd veel misbruik gemaakt, bleek al in het najaar. De gemeente Den Haag probeert zoveel mogelijk geld van fraudeurs terug te halen. De Nederlandse drummer en zanger Max Werner is overleden. Hij werd bekend met de band Kayak in de jaren 70. Als zanger was hij op de eerste vijf albums te horen... waaronder op het grootste succes van de groep, Starlight Dancer... Daarna stopte Werner met zingen en werd hij drummer van de band. In 1981 scoorde hij solo een grote hit met Rain in May... dat in Europa en de VS een succes werd. Max Werner was 70 jaar. Het weer in bijna het hele land buien. In de ochtend blijft het ook nat, smiddags vaker droog en dan een graad of 13.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 And that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is.